Joost, Joost, Joost, Joost, Joost, Joost, Joost. Oh my god, that's me. Joost, Joost, Joost. Another song about me. Joost, Joost, I love myself. You should do that too, man. Joost, Joost. Joost Klein, tien letters en je haat me. Ik schrijf wat boeken en mijn boeker heet Maarten. Ik hou niet van pesten, ik hou niet van kaarten. Hele nieuwe schoenen, dus ook hele nieuwe blaren. Je moet jezelf het klinkt als Louis van Galen Ik zit in diepere dalen, denk niet aan kwartalen Ik denk aan biertjes gaan halen, ik kom mijn swappies niet betalen Het boeit vang niet, maar ik vind vangboeien best aardig Jij merkt niks van mijn welvaart, dat is merkwaardig om te poppen Ik sta niet op pukkelpop omdat dat daarna te shoppen Joost klein, ben daar om koppen te rollen Ik ben helemaal mijn shock, ik ga ze shocken op mijn sokken Tot ze zeggen Joost klein, jij moet stoppen mijn jongen All good, iets in mijn zak gevormd. Ik ben in